Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is hemelvaart, dus extra druk op Schiphol. Vanwege een groot personeelstekort staan er al meer dan een maand... iedere dag lange rijen op de luchthaven. Daar komt ook nog eens de traditionele hemelvaartsdrukte bij vandaag. Reden voor NA Nieuws om even te checken wat de sfeer op Schiphol is. We, waren, we wisten van tevoren al, dus we zijn ook vijf uur eerder gekomen. Je bent niet de enige die dat doet, zo vroeg. Nee, maar ja, weet je, als je het niet doet, dan mis je je vlucht, hè. Dus je moet, zeggen wel, kom niet te vroeg, maar als je niet, eh, als je niet op tijd komt, ben je laat. Hebben jullie erover nagedacht? Over je, jeetje, wat, eh, wat een, eh, hoe, hoe, ga ik dit aanpakken, die, die drukte, de komende dagen? Er werd gezegd dat er zes uur rijen waren op het nieuws. Ik denk, ik moet op tijd zijn. Ik denk dat als iedereen gewoon te vroeg komt, dan eh, komt het eigenlijk goed. Komt iedereen uiteindelijk op tijd. Schiphol wil met nieuwe regels voor start- en landingsrechten de druk verlichten. Maar daar hebben de reizigers van vandaag nog niks aan. In de Amerikaanse plaats Uvalde hebben mensen de slachtoffers herdacht van de schoolshooting anderhalve dag geleden. Een jongen van 18 schoot op een basisschool 19 kinderen dood en twee leraren. Correspondent Marieke de Vries is op die plek. In de lokale Rodeo Arena, notabene, waar normaal gesproken stieren rondrennen... stonden vanavond voorgangers, dominees en was het huilen van de betrokkenen echt hartverscheurend. De gemeente Arnhem is niet van plan om een tribune van, de, van het Gelderdoom te sluiten. De eigenaar van het stadion heeft tegen de gemeente gezegd dat de Zuidtribune dicht zou moeten... omdat er haarscheurtjes in het beton zitten. Maar de wethouder die erover gaat zegt dat er geen acuut gevaar is. Vitesse speelt vanavond in het stadion tegen AZ in de play-offs om het Europees voetbal. En acteur Gijs de Lange is overleden. Je kan hem onder meer kennen van het Klokhuis... waarin hij bijvoorbeeld de vieze kok speelde... die onder meer naakslakkensoep maakte. Leg zes of twaalf naakslakken twee dagen in het mierenzuur. Wij noemen dat marineren. Eet ze. De Lange speelde ook in de tv-series als Schosje Vrouwen en Bloedverwanten. Gijs de Lange overleed gisteren aan een zeldzame longziekte. Hij was 65 jaar. Het weer, het is een lekkere zonnige hemelwaarsdag. Het blijft zo goed als droog. 17 tot 21 graden, maar door de wind voelt het wel een stukje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Goed nieuws over de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij afrit Akersloot was een ongeluk gebeurd waardoor meerdere rijstroken dicht waren, maar nu is de weg weer helemaal open. Hou nog wel rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Kooimeer. Verder blijft het nog steeds erg druk op de N307, ook wel bekend als de Marker Waarddijk. Vanuit Enkhuizen richting Lelystad heb je daar maar liefst 8 kilometer file met een uur vertraging. Daar zijn namelijk veel mensen onderweg naar outletcentrum Bataviastad.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 Van boven bovenop de brug hoog en lang weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over ons wagen in warmte en in kou. Spreid haar mantel over alle dagen haar hier midden door het dag. De boog uit lang vervlogen tijden zit in elke steen van deze stad.